In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 De demonstranten sliepen op de stoep voor de deur van kantoren en winkels. Het zijn vooral aanhangers van oud-premier Taksin... die de demonstranten in een videoboodschap opriep niet op te geven. Veel aanhangers van Taksin zijn arm... en vinden dat zijn beleid beter bij hun situatie past. De overheid heeft de politie de opdracht gegeven om met de demonstranten te praten... in de hoop dat ze hun actie staken. Bijna 6 op de 10 mensen heeft geen behoefte meer aan de papieren telefoongids... omdat ze nummers altijd op internet opzoeken. Dat blijkt uit een enquête van het consumententelevisieprogramma Kassa. 32% van de ondervraagden zegt de telefoongids zelfs onmiddellijk na ontvangst weg te gooien. PvdA-kamerlid Van Dam pleit voor een systeem waarbij mensen de papieren telefoongids alleen ontvangen als ze dat expliciet aangeven. In China zijn duikers er niet in geslaagd de 153 mijnwerkers te bereiken die al bijna een week onder de grond vastzitten. De duikers noemen de situatie onder de grond heel moeilijk vanwege het troebele water. De mijn liep onder toen mijnwerkers tunnels aan het graven waren. Zo'n 3000 mensen zijn non-stop bezig om het water in de mijn weg te pompen. Vrijdag werden er nog klopsignalen gehoord. Het kan nog dagen duren voordat de mijnwerkers zijn bereikt. Een overlevingskans hangt af van de hoeveelheid frisse lucht en schoon drinkwater.